Volgens Franse media reden twee aanvallers vanochtend iets voor tien uur met een gestolen auto door een afzetting het fabrieksterrein op en brachten daar gasflessen tot ontploffing. De knal was in de wijde omgeving te horen en er ontstond brand. Het lijkt erop dat ze probeerden om met de auto grote tanks met explosieve stoffen te raken. Later werd buiten de fabriek het onthoofde lichaam gevonden met daarbij een IS-vlag. Het hoofd was volgens mediaberichten vastgemaakt aan een hek, enkele tientallen meters van het lichaam en was voorzien van Arabische teksten. De daders zouden hebben gezegd dat ze van IS waren. Een van hen is aangehouden. Zo gaan om een dertiger die bekend was bij de veiligheidsdiensten. Over de tweede verdachte zijn nog geen officiële mededelingen gedaan. Volgens Franse media bevindt hij zich onder de gewonden. Minister Dijsselbloem zegt dat de eurogroep er morgen echt moet uitkomen met Griekenland. Volgens de voorzitter van de eurogroep moet er dan een sterk en vernieuwend voorstel van de Grieken liggen, anders is het te laat. Dijsselbloem wijst erop dat het deal nog door het Griekse parlement moet worden aangenomen en daarna door de parlementen van de eurolanden. Grote delen van Den Haag zaten vanochtend zonder stroom door een storing. De eh, oorzaak is mogelijk een defect in een hoogspanningsstation in Rijswijk. De bezoekers van attractiepark Drievliet hadden ook last van de stroomstoring. Veel attracties stonden een tijd lang stil. Ook in Zeist en omgeving viel vanochtend de elektriciteit uit. Ook daar is de stroomvoorziening weer hersteld. In de eerste ronde van Wimbledon moet Kiki Bertens het opnemen tegen titelverdedigster Petra Kvitova. Het is de eerste keer dat Bertens tegen de Tsjechische speelt. Debutant op Wimbledon, Richel Hogenkamp, moet het opnemen tegen Wang Chang uit China. Het weer bij weinig wind 23 tot 28 graden. Later vanavond buien vanuit het zuiden en westen. Mogelijk met onweer. Morgen geregeld zon en 21 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad drukte op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... beknap het Muidenberg 4. De A6 muiden Ledenstad voor Almere buiten Oost 3 kilometer... A12 Utrecht richting Den Haag bij Harmelen 4 kilometer. Een kapotte auto, daarom is de linkerrijstrook dicht. Er stonden kapotte vrachtauto's op de A13 Den Haag-Rotterdam. Daarom 10 kilometer tussen Prins Klausplein en afrit Berkel en Roderijs. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht vanaf Gorkum 15 kilometer. In beide gevallen zijn alle rijstroken weer open. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland maaiwerkzaamheden. Daardoor in de file tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A27, Gorkum richting Utrecht, staat file tussen eh, Lexmond en Houten 4 kilometer. Door een technisch probleem kan de spitsstrook niet open.